Evi van Eck met het NOS-journaal. Patiëntenorganisaties waarschuwen voor mogelijke bezuinigingen in het basispakket. Zes politieke partijen willen de zorg in het basispakket van de zorgverzekering bevriezen. Door weinig tot geen nieuwe behandelingen meer op te nemen... kan dat op termijn een besparing van 7,7 miljard euro opleveren. 16 patiëntenorganisaties schrijven in een brandbrief dat de zorg op deze manier... alleen toegankelijk wordt voor de rijkste Nederlanders... Zij kunnen nieuwe medicijnen en behandelingen tegen bijvoorbeeld kanker, Alzheimer en reuma zelf betalen. Een van de twee lichamen die Hamas gisteren heeft overgedragen aan het Rode Kruis... is door Israël geïdentificeerd. Het gaat om een man van 54 die werd gedood bij de aanvallen van Hamas... toen hij zijn familie probeerde te verdedigen. Zijn lichaam werd meegenomen naar Gaza. Ook zijn vrouw en dochter werden meegenomen... Zij overleefden de aanval en werden een maand na hun ontvoering vrijgelaten. Er zijn nu nog 16 dode gijzelaars... van wie de lichamen niet naar Israël zijn gebracht. Sam Rivers, de bassist en medeoprichter van de Amerikaanse band Lim Biscuit, is overleden. De band had rond de eeuwwisseling ook in Nederland grote hits... als Take a Look Around en My Generation. Het grootste succes hadden ze met het nummer Behind Blue Eyes... een cover van de jaren 70 hit van The Who... De bandleden omschrijven Rivers op sociale media als niet zomaar een bassist... maar hij was pure magie. Over zijn doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sam Rivers was 48 jaar. Op Tessel is een fietser overleden bij een aanrijding. Een auto schepte de fietser vannacht in de Koksdorp om iets voor half drie. De fietser overleefde dat niet. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Het weer. Vanochtend schijnt in het binnenland eerst nog de zon... maar in de loop van de dag raakt het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen bewolkt. Het 12 tot 15 graden. S'avonds volgt vanuit het zuidwesten regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland tot de beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen knoop het Badhoevedorp en knoop de Nieuwe, Meer, de Nieuwe 2 kilometer met 5 minuten vertraging.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 Levi